1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Zo'n 50 boeren zijn met hun trekkers naar Lent bij Nijmegen gereden... en hebben daar een brief overhandigd aan Johan Vollebroek... de milieuactivist die ze zien als de aanstichter van het huidige stikstofbeleid. Vollebroek stapte eerder naar de Raad van State... om het stikstofbeleid van het kabinet aan te vechten. De boeren verwijten Vollebroek dat hij terug wil naar de Ot- en Sien-landbouw. Maar volgens Vollebroek strijdt hij niet tegen de boeren... maar wil hij de natuur overeind houden. Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is ontslagen... omdat hij voor een bedrag van ruim 2 miljoen euro heeft gefraudeerd. De gemeenteraad was al in maart op de hoogte gesteld... maar de gemeente treedt er nu voor het eerst mee naar buiten, meldt Omroep West. Verdere details worden nu niet bekendgemaakt in het belang van het onderzoek. Dat duurt waarschijnlijk nog maanden. Er is aangifte gedaan bij de Rijksrecherche... en de ambtenaar is op staande voet ontslagen. Tientallen kinderen hebben tijdens de coronacrisis gezondheidsschade opgelopen... doordat ze niet op tijd werden behandeld in een ziekenhuis. Er zijn bijvoorbeeld kinderen op de intensive care beland... doordat de diagnose diabetes te laat werd gesteld. Mogelijk stapten ouders vanwege corona niet naar een arts. Een andere mogelijke oorzaak is dat huisartsen alleen telefonische consulten deden. Klokkenluider Frits Veerman is in de jaren 70 benadeeld door zijn werkgever... omdat hij melding had gemaakt van bedrijfsspionage van staatsgeheime zaken. Dat concludeert het Huis voor de Klokkenluiders na onderzoek. Veerman waarschuwde destijds voor zijn collega, de Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Khan. Die werd later inderdaad wegens spionage veroordeeld tot vier jaar cel. Khan wordt beschouwd als de vader van de Pakistaanse atoombom. Het weer op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Morgen is het bewolkt met perioden met regen.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 How do I see when I'm locked in the dark? I'm afraid of a gotta make 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...